De brandweer is met blusvliegtuigen en helikopters bezig het vuur te bestrijden. Donderdag was er ook al een bosbrand op Samos, in het oosten van de Egeïsche Zee. Bij die brand zijn enkele tientallen hectare bos verwoest. Het Amerikaanse moederbedrijf van Organon gaat door met de reorganisatie in Os. De Raad van Commissaris heeft het plan om ruim 2000 mensen te ontslaan afgekeurd... Toestemming van de raad is nodig om de reorganisatie te kunnen doorzetten. Maar moederbedrijf MSD meent dat die toestemming nu nog niet nodig is en zegt dat het reorganisatieplan nog verder wordt uitgewerkt. Het definitieve plan moet in september of oktober klaar zijn en zal dan de raad van commissarissen en de ondernemingsraad worden voorgelegd, zegt MSD. De ondernemingsraad liet eerder al weten naar de rechter te zullen stappen om de ontslagen aan te vechten. De raad van commissarissen steunt de OR daarin. In het zuiden van Duitsland is een jongetje van 2,5 met een, een, een, stukje met de auto van zijn oma weggereden. Hij was even alleen gelaten en zijn oma had hem de autosleutel gegeven om mee te spelen. De kleuter had goed opgelet, hij stak de sleutel in het slot en startte de wagen die vooruitschoot. Ver is het Duitse jongetje niet gekomen. De auto kwam tot stilstand tegen een geparkeerde auto. Beide auto's raakten licht beschadigd, maar de tweejarige peuter hield er niets aan over. Rijkswaterstaat is nog de hele avond bezig met het opruimen van lijm op de A2 bij Eindhoven. Een tankauto verloor de lijm vanmiddag. Rijkswaterstaat dacht in eerste instantie dat het ging om melk. De weg bij Eindhoven wordt nu meter voor meter met een zoutoplossing schoongemaakt. Automobilisten worden omgeleid. Het weer in het oosten nog kans op een bui. In de rest van het land is het droog. Vanavond en vannacht opklaringen. Het koelt af naar 12 graden. Morgen periode met zon. Het wordt dan 22 graden. Dit was het NOS Journaal.